spoedige start. Dik Hark met het NOS Journaal. PostNL is een grote fraude met valse postzegels op het spoor gekomen. Ze werden via websites verkocht voor bedragen die veel lager zijn dan de waarde van de echte zegels. Volgens PostNL is met het blote oog bijna niet te zien dat het om vervalsingen gaat. De apparatuur op de sorteercentra haalt de dempzegels er wel uit. Zo hebben ze geen speciaal fosforlaagje en ontbreken ook andere echtheidskenmerken. De valse postzegels zijn vooral aangetroffen op pakjes, aangetekende stukken en post voor het buitenland. De files zijn in een jaar tijd een kwart korter geworden. Volgens de ANWB was het vooral rond Amsterdam minder druk. Oorzaken waren het gunstige weer en de nieuwe spitsstroken op de A1 en op de A9. Ook op de snelweg A2 gaat het goed. Die komt niet eens meer voor in de file top 10. Grootste knelpunt blijft volgens zowel de ANWB als de Verkeersinformatiedienst de A4 bij de brug over de Oude Rijn bij Leiden. Maar dat probleem moet in februari verholpen zijn als een nieuw aquaduct wordt geopend. Staatssecretaris Wekers wil dat de WOZ-waarde van alle huizen openbaar wordt. en hoopt dat er op die manier meer begrip ontstaat voor de taxaties. Alleen onder strikte voorwaarden wordt de waarde van andere huizen verstrekt. De WOZ-waarde van een huis bepaalt de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait. Bij geweld tegen hulpverleners moeten omstanders sneller ingrijpen. Dat is de kern van de nieuwe siree-campagne in de aanloop naar de jaarwisseling. In spotjes op radio en tv wordt een link gelegd met het verdrag van Genève over het oorlogsrecht. Als hulpverleners in oorlogen beschermd worden, dan moet dat bij ons ook gebeuren, is de oproep. Sieren hoopt met de campagne te bereiken dat omstanders eerder reageren als ze zien dat iemand van politie, brandweer of ambulance wordt belaagd. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Later in het uiterste zuiden een kleine kans op zon. Temperatuur een graad of 10. Morgen begint met wat zon, maar later volgt de bewolking en een beetje regen bij een graad of 8. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Racing like a bandit, stealing time Underneath the sycamore tree Cupid by the Valentine's To my sweet lover and Slowly but Wish me love for oh, wishing well, the kiss and tell. tears remember someday